Reddingsteams van de Chinese, Zuid-Koreaanse en Amerikaanse marine zijn bezig met een zoekactie. Het lichaam dat nu is gevonden wordt naar Shanghai gebracht, melden de Iraanse autoriteiten. De tanker vervoerde ruim 136.000 ton ruwe olie van Iran naar Zuid-Korea. Hoeveel olie is gelekt in zee is nog onduidelijk. Op John F. Kennedy vliegveld in New York zijn tientallen vluchten geannuleerd en honderden zijn er vertraagd door een grote lekkage. Nadat gistermiddag een waterleiding in een terminal was gesprongen, gutste het water door de hal. Een van de ruimtes waar water stond was een hal waar passagiers hun bagage konden ophalen. Ook delen van de aankomsthal en de douane kampen met wateroverlast. De leiding is waarschijnlijk door het extreem koude weer in New York gesprongen. In Rotterdam is vanochtend ook een waterleiding gesprongen. In de wijk Ommoord stond op sommige plaatsen zo'n 20 centimeter water op straat. Buurbewoners werden door de politie uit bed gebeld om in de auto te verplaatsen. Monteurs van het waterbedrijf hebben het lek gedicht en het meeste water is weer weg. Restaurants komen met een eigen reserveringssite. Ze doen dat uit onvrede over de hoge kosten en de macht van INS. Volgens Koninklijke Horeca Nederland hebben zich al 2000 restaurants aangesloten bij de site Book Dinners. Restaurants betalen bijna anderhalf tot 2 euro per reservering die ze binnenkrijgen bij INS, bovenop maandelijkse abonnementskosten. Bij het nieuwe initiatief betalen restaurants alleen een vast bedrag per maand. De horecabranche overweegt ook om een bestelsite op te richten als tegenhanger van thuisbezorgd. Het weer, veel zon, alleen in het zuiden meer bewolking. Het wordt 2 graden in Groningen tot 6 in Zuid-Limburg. En er staat een koude oostenwind. Dit was het in NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een rommelige ochtendspits. Het aantal files neemt nu wel geleidelijk af. Maar eh, er zijn weer wat nieuwe ongelukken gebeurd. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij bruggen al de ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Everdingen. Ruim een half uur vertraging. Maar dat loopt heel snel op, want er zijn drie rijstroken dicht vanuit Den Bosch. Beter nieuws komt er uit Haarlem. De A9 is weer open, ook maar Amstelveen. Maar het is nog steeds eh, een verkeersinfarct daar in de buurt. Tussen knooppunt Kooimeer en knooppunt Velzen 14 kilometer file. Maar neem toch maar de snelweg en rij niet om via lokale wegen. Want die zijn ook vast. De A10 Noord tussen de afrit Volendam en de afrit Watergraafsmeer. Eh, een ongeluk, 8 kilometer file, drie kwartier extra. Ongeluk op de A12 ten Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden. 20 minuten extra. Tot zover de verkeersinfarct.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 That's the way it's always been. My father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I. job to control you Darling, though I barely know you Hoping you grow tired and start giving in Spout a holy water Pour it on my only daughter Maybe there's a shot She'll begin again be waiting for you on the other side.